Democratische en republikeinse senatoren in de VS vinden dat het land meer Syrische vluchtelingen moet opvangen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011 zijn er ongeveer 100 Syriërs opgevangen in de VS. Naar schatting zo'n 135.000 Syrische vluchtelingen hebben een asielaanvraag gedaan in Amerika. De immigratievoorwaarden zijn erg streng, vooral uit angst om terroristen toe te laten. De Amerikaanse senatoren willen dat de voorwaarden worden versoepeld, maar benadrukken wel dat het tegenhouden van terroristen belangrijk blijft. In het oosten van Engeland is een Amerikaanse legerhelikopter van ongelukt. De vier inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan de kust bij het plaatsje Clay. De reddingshelikopter was gestationeerd op een nabijgelegen basis van de Amerikaanse luchtmacht en maakte een trainingsvlucht op lage hoogte. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Hulpdiensten hebben een gebied van 400 meter rond de verongelukte helikopter afgezet. Kunstenares Marjolein Rotman heeft een ontwerpwedstrijd van de gemeente Amsterdam gewonnen. Die werd gehouden in verband met het aantreden van koning Willem-Alexander. Ze mag een beeld van de koning maken. Dat beeld komt in de raadzaal van de gemeente Amsterdam te staan. Op de sokkel waar nu nog het beeld van prinses Beatrix staat. Het winterweer in delen van de Verenigde Staten is inmiddels zo extreem... dat een ontsnapte gevangene in de staat Kentucky terug is gevlucht naar de gevangenis. De 42-jarige man ontsnapte uit een gevangenis in Lexington. Een dag later liep hij een motel binnen en vroeg hij de receptie de politie te bellen. De temperatuur van min 30 graden was hem te veel geworden. Na een medische controle werd hij weer opgesloten in de cel waaruit hij ontsnapt was. Het weer vannacht trekt de regen over het land. De temperatuur zakt tot een graad of 7. Overdag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het blijft zacht, zo'n 11 graden maximaal. Donderdag is het wisselvallig.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 Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.